uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het hotel op Rotterdam Die Heek Airport... dat enkele uren ontruimd was vanwege een bommelding... is weer vrijgegeven. Onderzoek met speurhonden heeft niets opgeleverd. In het hotel werd een modeshow gehouden... ter gelegenheid van Black Fashion Week. Een half uur na aanvang van de show... moesten alle naar schatting 250 aanwezigen naar buiten. Rond kwart over negen werd het gebouw weer vrijgegeven. Het Spaanse jongetje Julen is na zijn val in de put... nog diezelfde dag gestorven aan de gevolgen van ernstig hersenletsel. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de autopsie... melden Spaanse media. Het tweejarige jongetje maakte een val van ruim 70 meter... in een illegaal geboorde waterput in de buurt van Malaga. De peuter werd afgelopen nacht, bijna twee weken later... dood aangetroffen door reddingswerkers. De gemeente Malaga heeft drie dagen van rouw afgekondigd. Het Braziliaanse mijnbedrijf Wali moet ruim 66 miljoen dollar boete betalen... in verband met de dambreuk van gisteren in het zuidoosten van het land. Wali moet ook al zijn activiteiten staken in het getroffen gebied. Na het instorten van het dam werd dat overspoeld met vervuilde modder... afval en losgerukte bomen. Tot nu toe zijn er 34 doden geborgen. 300 anderen worden nog vermist. Gevreesd wordt dat het dodental nog fors zal oplopen. De Pakistanse advocaat van Asia Bibi heeft besloten naar Pakistan terug te gaan. De advocaat verbleef in Nederland op een geheim adres vanwege doodsbedreigingen. Maar wil Bibi nu toch weer zelf in Pakistan verdedigen in een rechtszaak tegen haar. Bibi is een christen die jarenlang in Pakistan in de dodencel zat vanwege godslastering. Komende dinsdag wordt in Pakistan een verzoek tot herziening van haar vrijspraak behandeld. Het weer, het regent op steeds meer plaatsen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Ook morgenochtend eerst nog regen. Het blijft grijs. Het wordt dan een graad of 7.